Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Uitgevallen lessen, een geschrapt vak of samengevoegde klassen. Middelbare scholieren krijgen er regelmatig mee te maken door het lerarentekort. NOS Story sprak met scholen in het hele land. Wat opviel is, hiervoor werd nog gezegd dat het vooral een probleem was van de grote steden. En wij zagen toch echt wel, het speelt nu eigenlijk overal. Dus dat betekent dat scholen vacatures niet meer kunnen invullen. Eh, vacatures staan lange tijd open. En in de tussentijd kunnen leerlingen dat vak niet volgen of worden andere oplossingen bedacht. Door oud-leerlingen voor de kast te zetten die niet een opleiding zijn voor docent. Meestal kwam er een uh, conciërge bij ons eh, zitten, de eerste tien minuten. Zodat ze, en dan ging ze ook de absentie bijhouden. En daarna gingen we meestal weg. De problemen zijn het grootst bij Nederlands, Engels en wiskunde. Nooit eerder waren we zo negatief over de economie. Dat komt volgens het CBS door de inflatie. Dat bijvoorbeeld energie en boodschappen veel duurder zijn geworden. Maken we ons behoorlijk zorgen over, vertelt mijn economiecollega Nick Wouters. Maar er is ook iets opvallends aan de hand. Ondanks de zorgen geven we behoorlijk veel geld uit. Dan moet je denken aan woninginrichtingartikelen. Eh, eh, woninginrichting, artikelen. Nou, dat zijn gewoon meubels en eh, tafels en wat zet je er allemaal neer. Elektrische apparatuur is meer aan uitgegeven. En dan nog een lichtpuntje. Er is ook veel werk. Vorige maand was maar iets meer dan 3% werkloos. Het had op de filmset van de film Rust heel anders kunnen aflopen... als ze zich beter aan de veiligheidsregels hadden gehouden. Vorig jaar schoot acteur Alec Baldwin in een scène met een geladen pistool. Zelfs zegt hij dat hij niet wist dat er kogels in zaten. The gun was supposed to be empty. I was told I was handed an empty gun. Door het schot overleed een filmregisseur. Het productiebedrijf krijgt nu een boete van ruim 126.000 euro. En in Italië komen ze met een nogal opvallende actie om energieverbruik te minderen. De airco mag in overheidsgebouwen en op scholen niet kouder staan dan 25 graden. De regering noemt het operatie thermostaat en wil zo minder afhankelijk worden van Russisch gas. Voor de winter hebben ze ook al een plan. Zet de kachel lager. 19 graden is de max. Het weer vandaag begint zonnig. In de loop van de middag steeds meer wolken. 15 graden in het noorden, 18 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn niet veel bijzonderheden in deze ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. De files die eruit springen staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Nes 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade... langzaam rijden over 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer... 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Sloterdijk en Oud-Zuid 5 kilometer kilometer file.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 had maar bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog. je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht, hallo Je kwam dichterbij en je zei je ogen Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven Doe dit normaal nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, Je had me bij Ik zag je staan en ik dacht kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo slaap jij naast mij? geen sterker dan dat voor mij. tryna pick it up like a call. I'm hit hitting, I'm leaving the blocks to it until tomorrow, yeah. Surely I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. In the meantime, stay, let me watch you break it down, hey.